dagen. Als eerste gaat hij naar Ierland, onder meer voor een bezoek aan de geboorteplaats van een verende, waar hij een toespraak zal houden in het Britse parlement. In Frankrijk woont Obama onder meer een vergadering bij van de G8. Als laatste land bezoekt Obama Polen. Het weer, eerst enkele buien, mogelijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen op. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Badhoevedorp en Alkmaar.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 Verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero een flinke nederlaag zal leiden. Toch is het onduidelijk of de grootste rechtse partij, de Partido Popular, van de onrust zal profiteren. De betogers hebben opgeroepen om niet te gaan stemmen op een van de twee grote partijen. De Britse regering steunt de kandidatuur van de Franse minister Lagarde als nieuwe directeur van het IMF. Afgelopen week diende de Fransman Dominique strauss kahn zijn ontslag in bij het IMF. De oud-topman wordt ervan verdacht dat hij in New York heeft geprobeerd een kamermeisje te verkrachten. De Britse steun voor Lagarde is een tegenslag voor de Britse oud-premier Gordon Brown. Ook hij wordt genoemd als mogelijke opvolger van strauss kahn Gevechtsvliegtuigen van NAVO-landen hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op de haven van de Libische hoofdstad Tripoli. Ook de residentie van kolonel Gaddafi is gebombardeerd. Over schade of slachtoffers is niets bekend. De haven was donderdagavond ook al aangevallen door NAVO-vliegtuigen. In IJsland is onder de grootste gletsjer van het eiland een vulkaan uitgebarsten. Het is de vulkaan Grimsvötn, die zeven jaar geleden voor het laatst actief was. Boven de vulkaan hangt een witte rookpluim van 15 kilometer hoog. Geologen verwachten geen grote aswolk die het vliegverkeer zal hinderen, zoals vorig jaar gebeurde toen een andere vulkaan op IJsland grote hoeveelheden as uitstootte. De Amerikaanse president Obama vertrekt vandaag voor een Europees bezoek van zes dagen. Als eerste gaat hij naar Ierland, onder meer voor een bezoek aan de geboorteplaats van een verre voorouder. Daarna reist Obama door naar Londen, waar hij een toespraak zal houden in het Britse